Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte. President Macron kondigde het oprichten van de nieuwe eenheid aan... in een toespraak voor Franse militairen. Hij zei dat de luchtmacht vanaf september een ruimtecommandocentrum krijgt... om de capaciteit in de ruimte te verbeteren. De Franse president ziet de ruimte als een nieuw gebied van confrontatie. De eenheid moet onder meer de Franse satellieten beter beschermen... De afgelopen jaren richten de Verenigde Staten, Rusland, China en India vergelijkbare ruimteeenheden op. In een deel van New York is de stroom uitgevallen. Op Manhattan staan metro's stil, verkeerslichten werken niet... mensen zitten vast in liften en op Broadway zijn theatershows afgelast. Een concert van Jennifer Lopez in Madison Square Garden... moest na vier nummers worden afgebroken. De oorzaak van de stroomstoring is een brand in een transformatorstation... Ongeveer 40.000 huishoudens hebben geen elektriciteit. Ook bedrijven en horeca hebben last van de storing. De advocaat van Nederlandse IS-vrouwen in Syrië... spant mogelijk een kort geding aan tegen de Nederlandse overheid. Hij wil dat Nederland de vrouwen en hun kinderen terughaalt... maar het kabinet vindt het in Syrië te gevaarlijk. De advocaat bestrijdt dat. Bij een ongeluk met een tractor zijn in Zuid-Duitsland... twee Oostenrijkse kinderen om het leven gekomen... Ze vielen uit de voorlader van de tractor en werden overreden. De tractor werd bestuurd door een jongen van 13. Door een computerstoring zijn gisteren 10.000 koffers achtergebleven op de luchthaven van Brussel. De storing legde de bagageafhandeling plat. Volgens de Brusselse luchthaven gaat het nog dagen duren voordat de 10.000 koffers zijn nagestuurd. Het weer. Het is bewolkt en een graad of 14. De rest van de dag ook bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij zo'n 18 graden. Maandag en dinsdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.